te Hark met het NOS Journaal. Het proces Hofstad groeplid Noureddin L.F. moet van de Hoge Raad worden overgedaan. De vrouw werd in 2008 door het gerechtshof tot vier jaar zelf veroordeeld... omdat ze deel uitmaakte van een criminele organisatie... die aanslagen wilde plegen op onder andere politici. De Hoge Raad vindt dat het Hof had moeten onderzoeken... of vertrouwelijke AIVD-informatie niet aan de verdediging gegeven had moeten worden. Amsterdamse politie heeft een man gearresteerd in verband met de dodelijke schietpartij van zondagochtend in een café in Amsterdam. De 36-jarige kroegbaas werd toen in zijn zaak aan de Ruisdaalkade doodgeschoten. Hij werd meerdere malen getroffen en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De verdachte van 35 werd rond middernacht door een arrestatieteam aangehouden. De rente op tienjarige Italiaanse staatslening is opnieuw tot boven de 7% gestegen. Vorige week bereikte de rente op Italiaanse leningen een recordniveau van 7,5%. Na het vertrek van premier Berlusconi zakte die een procentpunt, maar volgens handelaren blijven de markten wantrouwend, zolang niet precies duidelijk is wat de nieuwe premier Monti gaat doen. De seinen staan op oranje, dat zegt minister Verhagen over de jongste cijfers van het CBS over de Nederlandse economie. Volgens het CBS is de economie in het derde kwartaal met 0,3% gekrompen ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Volgens Verhagen heeft de onrust over Europa nu ook zijn weerslag op de Nederlandse economie. Wij benadrukt dat Europese landen die er een potje van maken onder curatelen moeten worden gesteld. In een huis in Den Haag is 100 kilo cocaïne gevonden. Drie mannen en een vrouw zijn aangehouden. De politie was erachter gekomen dat twee mannen de woning wilden overvallen om de drugs te stelen. Een arrestatieteam hield de twee vorige week aan en pakte ook de twee bewoners van het huis op. Het weer in het zuiden zon, in het midden en noorden nog bewolking en plaatselijk mist. Maximaal rond 9 graden, maar onder bewolking maar 2 graden.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 You cannot see the top unless you fly. And there's a morning, a proven ground. There ain't nowhere to go if you hang around. Everybody wants to sell, it's already been sold. Everybody wants to tell, it's already been told.